Jelle Visser met het NOS-journaal. De marechaussee heeft vanochtend 16 mensen aangetroffen... in een vrachtwagen bij de haven in IJmuiden. Het gaat om vier minderjarige jongens, een vrouw en elf mannen... met verschillende nationaliteiten. De vrachtwagen was op, wacht, eh, was op weg naar Engeland. De Turkse chauffeur meldde bij de veerboot naar Newcastle... dat hij geluiden uit zijn trailer hoorde. De man is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Twee weken geleden werden in de Engelse plaats Grace... vlakbij Londen 39 lichamen gevonden in een vrachtwagen. De slachtoffers kwamen allemaal uit Vietnam. De Nederlandse advocaat die vanochtend in Duitsland is neergeschoten... is buiten levensgevaar. Dat bevestigt de deken van de Orde van Advocaten in Overijssel. De 43-jarige Philippe Schol werd vanochtend in het Duitse Gronau... vanuit een rijdende auto onder vuur genomen. De Duitse politie gaat uit van een aanslag. Volgens de deken was de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... op de hoogte van bedreigingen aan het adres van de advocaat. Het incident heeft mogelijk te maken met het faillissement van een sportschool in Losser... en het witwassen van drugsgeld. School trad in die zaak op als curator. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa annuleert morgen en overmorgen 1300 vluchten vanwege een staking van het cabinepersoneel. Zo'n 180.000 passagiers worden daardoor getroffen. De Duitse vakbond voor cabinepersoneel heeft opgeroepen tot een staking van 48 uur. De bond onderhandelt met Lufthansa over hogere salarissen en betere werkomstandigheden. Eerder legde het cabinepersoneel van dochtermaatschappijen van Lufthansa ook het werk al neer. En voetballer Keisuke Honda is terug in de eredivisie. De Japanner heeft een contract getekend bij Vitesse. De 33-jarige middenvelder wil in Arnhem wedstrijdritme opdoen... en in aanmerking komen voor het Japanse voetbalteam... dat volgend jaar meedoet aan de Olympische Spelen. Honda speelde eerder voor VVV Venlo, AC Milan en Melbourne Victory. En dan het weer. Vanmiddag af en toe zon, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het is een graad of 10 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen bewolkt en regen, dan is het ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Muidenberg en Blaricum 10 minuten op onthoud. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopend Hoek en Knopend Burgerveen 10 minuten. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd.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 my heart, it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks, and power. all that goes and always goes. love. Don't just sit there and cry. You're just wasting your life. If you can't get up, call the doctor.